Dat concludeert een interne waakhond van de Amerikaanse politiedienst. Amerikaanse president Trump noemde het onderzoek altijd een heksenjacht. In het FBI-onderzoek is geen bewijs gevonden van Russische bemoeienis met Trumps campagne. Al zei speciaal aanklager Muller later dat het onderzoek de president ook niet vrijpleit. Een Nederlandse gevangene in België wordt verdacht van de moord op zijn celgenoot. Het slachtoffer werd vorige week met doorgesneden keel gevonden in zijn cel in een Brusselse deelgemeente. In eerste instantie werd rekening gehouden met zelfmoord... maar uit de autopsie blijkt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Het slachtoffer uit Algerije was ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ook de Nederlandse verdachte zou een psychiatrisch verleden hebben. Hij werd vervolgd voor diefstal. In Nieuw-Zeeland worden nog acht mensen vermist... na de uitbarsting van de vulkaan op White Island. Het dodental staat op vijf. Er liggen nog 31 mensen in het ziekenhuis. Nieuw-Zeelandse premier Ardern en het hoofd van de politie... zeiden op een persconferentie dat sommige gewonden er slecht aan toe zijn. Feyenoord-fans zijn donderdag toch welkom bij het Europa League-duel... in de Portugese havenstad Porto. Voetbalbond UEFA had de Rotterdammers veroordeeld... tot het spelen van een uitwedstrijd zonder publiek... omdat Feyenoord-fans vuurwerk afstaken... tijdens de wedstrijd tegen Young Boys in Bern... en het uitvak vernielden. De Rotterdamse club heeft met succes bezwaar aangetekend tegen de straf. De geldboete van 55.000 euro blijft wel staan. Het weer nog. Vanavond klaart het op en wordt het droger. Morgen grotendeels droog en zonnige periode. In de loop van de dag is er dan wel weer lichte regen... en ontstaat er ook opnieuw veel wind.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 Eh, dan ontkom je er toch niet aan om ook nog iets te doen aan een beetje met pakjesavond. Dit was eigenlijk voor mij eigenlijk een beetje de Sinterklaas song bij uitstek. Ja, <laughs> dat is heel fijn dat ik nog eventjes iets gap ergens van het internet. En dan gooien ze er nog een stukje reclame er ook tussendoor. Henk en Henk. En eh, in de clip zelf zaten er ook nog eh, leden van het goede doel... Eh, die hier ook nog kunnen, kunnen zien is ook alweer uit 1982. Welkom bij deze Alternative FM op 5 december. Ja, dan heb je ook de kans om het te, draaien, denk ik dan. We gaan gauw door met de muziek die je van ons gewend bent. Hier is Ruud Hameling met Erasing Mountains. just like nog een eh, leuke commentaar van je collega ergens eh, van de Omroep Zuidplas. Dat eh, de Sint nog voorbij is gekomen. Nou, die is niet geweest hoor. Wel in de personen van twee figuren uit het verleden, Henk en Henk. En die hebben de zint eventjes eh, uitgepakt. En eh, dat ook laten horen. Maar goed, dat is aan het begin van eh, deze Alternative FM geweest. Dit was The Garden van Chloe. Daarvoor hoorde je Erasing Mountains van Ruud Houweling. wil niet zeggen dat wij geen nieuwe dingen hebben vandaag. we hebben straks bijvoorbeeld weer een track van het album van Maarten van Praag. Want die heeft gisteren het album Young Hearts ehm, gepresenteerd in Bitterzoet. En dus vonden we dat eh, goed en wel aanleiding om daar ook wat eh, mee te doen. Dus dat eh, gaat sowieso gebeuren. Dan nog even het verhaal Rob Akda wordt, want... Eh, volgende week is het uh, weer zover. Dan eh, is er een tweede voorronde. we proberen het natuurlijk weer live uit te zenden. Dat, dat sowieso. Vorige keer is dat een beetje in de mis, mist gegaan. Maar zoals het er nu uitziet gaat het wel door. maar dan de compilatie. Wanneer komt die voorbij? Nou, ga ik je nu vertellen. komende maandag tussen 9 en 11. We, we, hebben toch een herhaling van, deze, van dit programma. Dus dan zal ik die compilatie zal ik, er tussendoor doen. En dan eh, is het de bedoeling eh, dat, eh, dat dat uitgezonden wordt. En dat is standaard dat we de maandag voor de donderdag van eh, een volgende voorronde dat doen. Eén eh, keer gaat die vlieger niet op. Dat is eh, bij de vierde voorronde. Dan moeten we nog een keer even een datum prikken om dat voor elkaar te krijgen. En dan komt er ook nog een compilatie voorbij. Die, die zal ook nog te horen zijn. Goed, dan weer door met de muziek zoals, die, zoals ik die heb geplaatst op Facebook, op de sociale media. De Stream is zo'n band waarbij... Esme Gabler van Panda de Maar, ook een van de deelnemers van de Rob daar wordt, eh, te horen is. En eh, het eh, verbazingwekkende van dit nummer is heel erg leuk dat klassiek en popmuziek elkaar ontmoeten. En dat ga je nu horen. this. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. if you are ready or you come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now that I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd How nice to invite me just to leave me out I see now you really feel like I got you some slack But I won't turn around just for you to stab my back it's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend i but I'm just over fake if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. This feeling too forgive and forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over. met het eh, nieuwe nummer eh, van even, ja, even. Het is gewoon een nieuw nummer van hem. Van het album eh, Young Hearts. Pride and Shame. Gisteren heeft hij dat album ten doop gehouden in Bitterzoet. En er is ook nog een clip uh, uitgekomen. Namelijk het verhaal van Stories. Daar is het allemaal op, eh, op eh, te vinden. Want ook eh, dat nummer dat kun je vinden op dat album Young Hearts. Het is min of meer een, ja, een aantal bestaande materiaal van Shells and Stones. Daar, heeft, daar is ook wel wat het een en ander op terug te vinden. op dit album. met crowdfunding bij elkaar gekregen en gisteren dus gepresenteerd. daarvoor hoorden we um, Over Fake Friends van Wendy Moore. En dat bracht de tijd op eh, drie minuten voor half negen. Inmiddels alweer bij eh, Alternative FM op ZFM Zandvoort. Eh, dit komt oorspronkelijk uit Nederland, maar... Ze woont al sinds een lange tijd in Australië. En dan heb ik het over Hadassah Morris Rijpstra. Zo heet zij. haar meisjesnaam is Rijpstra. Dan, dat zeg ik er even bij. Ehm, ze is overzees gegaan ja, eh, verliefd geworden op een Australiër. En dan is het eh, gauw eh, bekeken en gezegd van... ik ga daar verder mijn leven leiden. Nou, ze heeft ook een aantal nummers geschreven. Vorige week hebben we er eentje gedraaid. Your Shoes. En dit is Step on the Water. drown. You say, step on the water. I see my feet are sinking down. You ask me to step out of my boat. but I don't know how to swim. van uh, Cosmic Sun. Ze komen ehm, hier op de eh, 19 december komen ze spelen. En daarvoor Step on the Water van Hadassah. Die eh, dus uit Noord... Nou, wat zeg ik? Uit Australië. daar woont ze. Maar ze komt oorspronkelijk uit Nederland. Safe as a secret. Dat kan nog wel, denk ik, hier op de donderdagavond. Als je bezig bent om de pakjes uit te pakken. Het is van Lilith Merlo. I'm keeping you a secret Cause you know we shouldn't do this Baby, don't ask questions. The less you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue, swear I'll keep you. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep you. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers And I'll be keeping you safe as a secret On the tip of my tongue is where I'll keep you When love gets real I'll search for the sky I always aim too high And as my wings are burning I know that I should be returning I'm reaching for the stars above. Can settle down for nothing less. Oh, don't you see the road I've passed? And boy, you got me tempted to taste what you presented. I don't wanna be rejected. I'm rather disconnected. I'm keeping you safe. the tip of my tongue is where I'll keep ya. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my wings are burning, I know that. safe as, safe as. On the tip of my tongue ze wat, eh, wat singles eh, weg. En dat hebben ze ook eh, bijvoorbeeld met deze gedaan. Commander van Maggie Brown. Ze komen uit Amsterdam. En dit is geloof ik alweer de tweede of de derde die ze hebben uitgebracht. Daarvoor Safe as a Secret van Lilith Merlo. En dus gaan we weer verder met de volgende. Een beetje electro. Lacette. met zijn nieuwste liedje uh, I Did Not Die. Daarvoor Origami van Lassette. En die uh, Tim van Doren die ga je straks eh, nog terug horen in een ja, band waar hij vroeger in heeft gezeten. Clueless. Lea Rai is de volgende die je gaat horen. En haar nummer dat heet H. YHNLM. Scares me how I'm longing for your foe to be mine. scares me how I clearly find it funny to see that love makes blind. It scares me, I've been chasing my senses for something I would lose. It scares me how I'm running from myself to make you stay like I never used to. You caught me like a predator. and left it there, but I'll take the blame. It scares me how I'm waiting for myself to say goodbye. It scares me how I clearly find it funny that life will never tell. It scares me how much I've been dreaming of who we would become scares me. I'm waiting for us to reconnect. Well, that day never comes. You caught me like a single. Want eh, ze hebben hem ook al opgepikt bij de top 40. Dus eh, dat is KY met Suicide. Daarvoor H... NLM van Lia Rai. Je ziet al dat ik het eh, nogal heel erg moeite heb om dat uit te spreken. Melle gaat dit uur afsluiten. Dat doet hij met Y. En we zijn straks na 9 uur nog een keer terug. Met nog een uur Alternative FM. What's the matter? All I see are tears streaming down you go I wish that we could have just one last moment of glory only know you from pictures When I should have known say we look the same jullie allemaal fijne dagen